Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse journalist Okke Ornstein, die vorige week werd opgepakt in Panama... is veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel, dat zegt zijn advocaat. De journalist hield een weblog bij over corruptie in Latijns-Amerika. Hij zou zijn gearresteerd vanwege artikelen die hij had geschreven... over een in zijn ogen dubieuze Canadese zakenman in Panama. De, bij verschillende invallen in Noord-Holland heeft de politie 1,1 miljoen euro in beslag genomen. De actie was gericht tegen een bende die zich bezighield met witwassen. Er zijn vier mannen opgepakt, van wie er één weer is vrijgelaten. Behalve het geld werden er ook auto's gevonden met verborgen ruimtes voor het vervoeren van geld. Tegen vier verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces is in hoger beroep levenslang geëist. Ze worden samen met zes andere verdachten verantwoordelijk gehouden voor zeven liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Hoofdverdachte Dino Soerel werd eerder vrijgesproken voor het geven van de opdrachten. Het OM denkt nu genoeg bewijs te hebben met de nieuwe kroongetuige, Fred R. Willem Holleder staat niet terecht, hij krijgt later een apart proces. Lufthansa schrapt morgen bijna 900 van de 3000 vluchten omdat de piloten staken. De actie treft 100.000 reizigers. De Duitse pilotenvakbond eist een salarisverhoging van 22 over de periode 2012 tot 2017. In Amersfoort zijn twee schoonmakers geschorst omdat ze gisteravond mogelijk zijn gaan joyriden met een lijnbus die ze moesten schoonmaken. De bus raakte een aantal paaltjes en auto's en stopte bij een koffieshop waar de schoonmakers een joint zouden hebben gekocht. Schoonmaakorganisatie CSU onderzoekt de zaak. Als het waar is worden de schoonmakers ontslagen. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht liggen de minima rond 5 graden. Morgen valt er vooral in het zuidwesten mogelijk wat regen. Het wordt dan 11 graden. Vanaf donderdag is het droog met geregeld zon. De maxima gaan omlaag naar 6 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij Brugge, 11 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarse 6 en bij Waardenburg nog eens 7. A4 Den Haag-Amsterdam, 20 minuten in de file tussen Schiphol en Knopen te Nieuwe Meer door een kapotte vrachtwagen daar. Richting Den Haag is het ook lekker druk. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep een half uur file rijden. En verderop tussen Leidsendam en Den Haag-Zuid nog eens een kwartier extra. De A7 Zaandam naar Hoorn tussen Knopen Zaandam en de afrit Wormer 5. De A10 Noord tussen Geuzenveld en het Koenplein 5.